En daarvoor maken veel gemeentes nepprofielen aan. Ze doen dus alsof ze een gewone burger zijn... zodat ze anderen makkelijker in de gaten kunnen houden. En dat mag helemaal niet, zeggen experts. Alleen politie en inlichtingendiensten mogen mensen op die manier bespieden. En zelfs dan moeten rechters het eerst goedkeuren. Misschien heb je het de laatste tijd al gemerkt als je ochtends of einde van de middag in de auto zit. Het wordt weer wat drukker op de weg. Volgens de ANBB pakken we door corona nauwelijks nog de trein of de bus. De verwachting is niet dat daar massaal iedereen straks weer de trein en de bus instapt. Heel veel mensen hebben een extra auto gekocht als vervanger voor het eh, OV. Veel plekken zitten wel weer op ongeveer 85% van de drukte van voor corona. En dat kan dus nog flink gaan oplopen, tenzij we massaal blijven thuiswerken. In veel gymzalen kun je zo weer een speld horen vallen. De dag 2 van de examens gaat nu van start. HVisten en VWO'ers buigen zich over hun examen geschiedenis. Vanmiddag zijn er VMBO-examens Nederlands en Wiskunde... en HAVO-examen Engels en Frans op het VWO. Zo'n 5000 migranten zijn gisteren de Spaanse enclave Ceuta binnengekomen. Je hoort correspondent Rob Zoutberg. In het noorden van Marokko, 19 vierkante kilometer, ligt daar nog een stukje Spanje. Grenspost met stevige hekken eromheen. Nou, gisteren, wat gebeurde daar? Wadend door het water, zwemmend over zee, eh, eh, konden die mensen eh, dat stukje Spanje Ceuta binnenkomen. Er zaten ongeveer 1500 kinderen bij. De Marokkaanse politie zou de mensen niet hebben tegengehouden... omdat Marokko boos is op Spanje over een heel ander conflict. Het weer in de loop van de ochtend op veel plaatsen wat zon. In het binnenland kan een bui vallen met soms onweer. Het wordt een graad op 15.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 Catch me up all night. Catch me. Get these thoughts that keep me up all night. the day. Yeah, we're only getting older. Does it even matter anyway? Yeah, focusing on coping with the pain. Yeah, we're only getting older by the day. Yeah, we're only getting older. Keeps me up at night. can Keeps me, Get these thoughts that keep me up all night. up all night ritme van Zandvoort. Zandvoort. me. turn back and we not go back night. Raise it up and get down.